Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een geplande ontmoeting vandaag tussen premier Rutte en bondskanselier Merkel gaat niet door... nu de onderhandelingen over een nieuwe Duitse coalitie zijn mislukt. Rond middernacht stapte de liberale FDP uit de onderhandelingen... tot verbazing van de andere partijen. Gisteren werd gezien als cruciaal voor de vorming van een coalitie... bestaande uit de christendemocraten van Merkel, de Groenen en de Liberalen. Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Merkel kan een minderheidsregering met de Groenen proberen te vormen. En anders lijken nieuwe verkiezingen in Duitsland onvermijdelijk. Eén op de 16 dieren in de veehouderij gaat vroegtijdig dood. Dat zegt Wakker Dier na onderzoek. De dieren sterven door een ziekte, een aandoening of door euthanasie. In totaal gaat het om 32 miljoen dieren per jaar. De vroegtijdige sterfte is het grootst onder jonge geitjes. Bijna een kwart gaat dood voor ze oud genoeg zijn om geslacht te worden. Bij kalveren en biggen is dat iets minder. LTO Nederland zegt in een reactie dat het onvermijdelijk is dat er dieren vroegtijdig doodgaan. Maar ze zeggen ook dat de sector er alles aan doet om dat tot een minimum te beperken. Israël en Saoedi-Arabië hebben in het geheim overleg gehad over Iran. Dat zegt een Israëlische minister. Gesprekken tussen Israël en Saoedi-Arabië zijn bijzonder... omdat de landen geen diplomatieke banden hebben. Zorgen over Iran hebben de landen bij elkaar gebracht. Ze zijn bang dat het land het Midden-Oosten probeert te destabiliseren... onder meer door het leveren van wapens aan terroristische organisaties. Vanochtend was de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe, meldt de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd en het regent op veel plaatsen. Op het hoogtepunt van de ochtendspits stond het verkeer over 889 kilometer vast. Vooral in de Randstad en het zuiden van het land zijn er problemen. Voor vandaag was de drukste ochtendspits van het jaar die van donderdag 5 oktober. Toen stond er in totaal 793 kilometer. Het weer nog vanuit het westen wordt de bewolking dikker en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het is eerst waterkoud met maximaal 7 graden. Later stijgt het kwik tot zo'n 11 graden. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 15 files, goed voor 75 kilometer. De files met de meeste vertraging staan nog op de A2 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Breukelen en Klopend Holendrecht met ongeveer een kwartier vertraging. Een half uur vertraging op de A4 richting Amsterdam, want daar staat 10 kilometer tussen Hoofddorp en Sloten. Dat komt door een ongeluk.